Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet stuurt voorlopig maar één minister naar het WK in Qatar. Politieke partijen wilden eigenlijk dat Nederland niemand zou sturen, maar dat gebeurt dus toch. Minister Helder van Sport gaat naar één wedstrijd, namelijk Nederland tegen Qatar. En de minister wil dan praten over de mensenrechten in het gastland. De inzet is om te spreken met de Qatarese autoriteiten en aandacht te geven aan de arbeidsmigranten. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren. En we zullen ook wel even moeten kijken wat allemaal praktisch haalbaar is op het moment moment dat ik er ben. Maar de inzet is zeker om dat te doen. En ook met de International Labour Organization te spreken. Voorlopig dus alleen deze minister op de tribune. En als Nederland verder komt dan de groepsfase... wil het kabinet opnieuw bekijken wie ze sturen. Het kan zijn dat de koning of Rutte dan alsnog de tribunes opgaan. Feyenoord-fans hebben voor ongeveer een kwart miljoen euro schade gemaakt... bij het stadion van Storm Graz Oostenrijk. Na de Europa League-wedstrijd daar eind oktober sloopt de hooligans onder meer de toiletten. Feyenoord mag daarvoor dokken, zegt de Oostenrijkse club. Ook de tuchtcommissie van de UEFA gaat daarover praten. En over een uur begint in Westwoud in Noord-Holland een stille tocht voor Dani van 14. De jongen overleed eind oktober nadat hij een week ervoor was neergestoken vlakbij een middelbare school. Een jongen van 16 werd opgepakt, hij zit voorlopig nog vast. Kleine dorpjes, lange fietspaden langs de velden in de middle of nowhere. In Groningen is er weinig te doen voor jongeren. Dat vinden Esme en haar vriendinnen tenminste. Er is steeds meer verpaupering en leegstand in het midden van Groningen. En de jeugd wordt eigenlijk een soort van verwaarloosd. Ehm, ja, ik woon zelf in Hoge Zandstappenmeer. Het is hier super groot en eh, vol met jeugd. Wij zijn eigenlijk de toekomst. Er moet gewoon meer gebeuren, want zo kan het niet langer. En daarom zijn ze een petitie gestart om aan de gemeente te vragen met iets te komen voor de jeugd. Esme heeft wel een ideetje. Wij zouden een plek willen waar wij op onze dode zaterdagavonden heen kunnen gaan. Bovenal gewoon feest met elkaar. Ja, ze hopen dus dat ze een fijne plek krijgen. Het weer nog, de zon breekt steeds vaker door. Het is droog en een gaat op 15. Morgen zonnig en net zo warm als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspit is nu echt begonnen in de regio. Files op onder andere de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen en Knoop het Muidenberg. 25 minuten oponthoud. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baan en Blarikum een kapotte auto. De rechterrijstrook is hier dicht. Dit geeft 20 minuten vertraging. En de A10 Knoop het richting Koenplein. Voor Slotenvaart ook 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vader Abraham, oftewel Pierre Cartner, is overleden. De zanger en componist was verantwoordelijk voor wereldhits als Het Smurfenlied en Het Kleine Café aan de Haven. Pierre Cartner is 87 jaar geworden. In Oslo hebben twee klimaatactivisten vanmiddag geprobeerd zich vast te lijmen aan het schilderij De Schreeuw van Edvard Munch. De actie mislukte doordat museumpersoneel op tijd ingreep. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het flink af. Vannacht wordt het in het binnenland een graad of 2. Morgen droog en zonnig en 13 tot 16 graden. which way will I find?